Voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vandaag overlast in het noorden van Europa. Dagmar raast nu over Finland en de Baltische regio. Gisteren leidde de storm tot problemen in Noorwegen en Zweden. Daar zitten 200.000 huizen zonder stroom. Door omgevallen bomen zijn wegen en spoorlijnen geblokkeerd. Voor zover bekend zijn er geen doden en gewonden gevallen. Met de Britse prins Philip gaat het goed. Buckingham Palace zegt dat de 90-jarige prins goed gemutst is na zijn spoedoperatie van vrijdag. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis en mist daardoor de traditionele jachtpartij op tweede kerstdag, die hij normaal gesproken leidt. De echtgenoot van koningin Elizabeth werd vrijdag opgenomen met pijn op de borst, waarna hij een spoedoperatie aan een kransslagader onderging. In Israël is ophef ontstaan over een filmpje van een meisje dat bijna dagelijks wordt bespuugd door orthodoxe joden. Het meisje van acht uit de buurt van Jeruzalem is bang om naar school te lopen. Ze zou worden lastiggevallen omdat haar kleding niet bedekkend genoeg is. Premier Netanyahu zegt dat het gepest door ultra-orthodoxe joden direct moet stoppen. Tien jaar na de invoering van de euro zitten in Nederlandse portemonnees gemiddeld meer Duitse dan Nederlandse euromunten. Dat blijkt uit metingen van de website eurodiffusie.nl. Deze maand had 24% van de euro's de beeldenis van koningin Beatrix, 27% kwam uit Duitsland. Het minst komen munten uit Slovenië, Slowakije en Estland voor. De Tsjechisch-Canadese voetballer Jacob Lenski is per direct vertrokken bij FC Utrecht. Volgens de club is hij teruggekeerd naar Canada om een nieuw leven op te bouwen. Hij kwam dit seizoen niet aan spelen toe in de hoofdmacht van FC Utrecht. De 23-jarige Lenski kampt met een alcoholprobleem. Deze maand werd hij voor de tweede keer dit seizoen opgenomen in een afkikkliniek. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, in de kustgebieden ook kans op wat zon. Met 11 graden is het uitzonderlijk zacht, ook morgen overwegend bewolkt en een graad of 9.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 Je hoort ze allemaal. non 25. 25. It's winter fall ZFM wenst je fijne dagen. ZFM 23. 23. kerst- en winterrits aller tijden. Dit is de Winterse 50. nacht. Alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige vondu-avondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl. De Brandwondenstichting wenst u veilige feestdagen. zit hier heel alleen kerstfeest te vieren Ziet iedereen hier alleen kerstfeest te vieren. Dus Overzicht van de nummers 30 tot en met 21. 30. 29. Christmas 25. Vierentwintig. 22. Ik zit hier heel alleen kerstfeesten vieren. De straf die ik verdiende zit ik aan. De Winterse 50 wens je fijne kerstdagen. En de grootste kersthits aller tijden. De Winterse 50. Winterse 50. felicidad. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Welkom bij de Winterse 50. Je hoort ze allemaal. Thoughts running through my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through it stare 50.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 Wish I was at home. Mm-hmm. echte kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. Dit is de Winterse 50. Winterse 50. 20 50. allemaal fijne dag.